Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de snelweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn rond middernacht twee auto's op elkaar gereden en over de kop geslagen. De weg was ter hoogte van Schaarsbergen korte tijd dicht. Meerdere mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Volgens Omroep Gelderland had de hadden bestuurders van de auto's ruzie voor het ongeluk gebeurde. De politie heeft iemand aangehouden. In het Gevelingenmeer in Zeeland is vannacht naar twee vermiste duikers gezocht. Bij de zoekactie werden meerdere reddingsboten van de reddingsbrigade en twee helikopters van de kustwacht ingezet. De duikers kwamen bij de haven Kloosternol in Scharendijken niet meer terug van hun duik. Tegen de restauranthouder hadden ze gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen ze om half elf gisteravond nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hoopt nog steeds dat een ontmoeting met president Trump door kan gaan. Dat zei hij gisteren tijdens het onverwachte topoverleg met de Zuid-Koreaanse president Moon. Het was de tweede keer in korte tijd dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar spraken. Verder hebben de Korea's afgesproken elkaar vaker te ontmoeten. Volgens een Noord-Koreaanse woordvoerder willen de twee leiders zich beide inzetten voor denuclearisatie van het schiereiland. Venezuela heeft een 26-jarige Amerikaan vrijgelaten... die sinds 2016 werd vastgehouden in het land. Joshua Holt reisde af naar Venezuela om daar met een vrouw te trouwen. Maar eenmaal daar werden Holt en zijn vrouw beschuldigd van verboden wapenbezit... en samenzwering tegen president Maduro. Er werd lange tijd onderhandeld over de vrijlating. Maar door de slechte relatie tussen de VS en Venezuela... leken de onderhandelingen muurvast te zitten. Zeker nadat de VS de herverkiezing van Maduro onlangs niet erkende. Dan het weer nog. Het wordt weer een warme dag. Eerst geregeld zon, later in het zuiden kans op een onweersbui... mogelijk met hagel en windstoten en plaatselijk veel regen.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 Zeg me wat je wil, dan, dan, dan. Staren wordt de stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je dan, dan, dan, dan. wordt stil van, Ik neem je mee, neem je mee, op reis, neem je mee.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 I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. drop it for me.